Zij zei gisteren in de Telegraaf dat de crisis mede is veroorzaakt door een gebrek aan normbesef bij ondernemers... In een brief aan de minister schrijven de voorzitters van de organisaties dat Van der Hoeven in het wilde weg op ondernemend Nederland schiet. Volgens de drie zijn er zeker verkeerde dingen gebeurd, maar scheert Van der Hoeven nu alle ondernemers over één kam. En dat geeft geen pas voor de minister voor het bedrijfsleven, schrijven de voorzitters van VNO-NCW, MKB en LTO. De drie gaan ervan uit dat de opmerkingen van Van der Hoeven berusten op een misverstand dat snel uit de wereld moet worden geholpen. De ledenraad van de PvdA staat achter het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Een ruime meerderheid verwierp gisteravond in Utrecht een motie... waarin de Kamerfractie werd opgeroepen om tegen het plan te stemmen. PvdA-leider Bos deed een dringend beroep op de leden om akkoord te gaan met het kabinetsplan... dat hij solidair, sociaal en noodzakelijk noemde. Veel leden waren er niet van overtuigd dat in het plan de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen... Maar met name staatssecretaris Kleinsma, die het plan samen met CDA-minister Donner opstelde, kreeg de handen op elkaar. Het besluit van de ledenraad is niet bindend, maar weegt bij de Kamerfractie wel zwaar mee. De FBI heeft in Amerika meer dan 50 kinderen uit de prostitutie gered. Tijdens een driedaagse actie werden in het hele land meer dan 700 verdachten opgepakt. De kinderen zijn 10 tot 18 jaar. Ze waren vooral actief op straat, in casino's en op parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Volgens de FBI is kinderprostitutie in Amerika een groot probleem. De afgelopen jaren bevrijdde de dienst bijna duizend jonge slachtoffers uit de handen van pooiers en mensenhandelaars.